Kees Groot met het NOS-journaal. In Birma zijn de stembureaus geopend voor historische tussentijdse parlementsverkiezingen. Onder de kandidaten is voor het eerst ook oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Ze wint zo goed als zeker een parlementszetel. Sinds 1990 stond de Nobelprijswinnares jarenlang onder huisarrest. GroenLinks overweegt een motie van wantrouwen in te dienen tegen minister Leers... Aanleiding is de commotie die is ontstaan over een interview van Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. In de opname van het gesprek lijkt Leers te suggereren dat Mauro na zijn studie hoe dan ook terug moet naar Angola. Kamerlid Dibi wil uitleg van Leers. Hij overweegt een motie van wantrouwen omdat de minister volgens hem mogelijk gelogen heeft. De militairen die onlangs een coup pleegden in Mali hebben een belangrijke stad verloren. Het noordelijke Gao is in handen gevallen van Tuareg-rebellen. Die vechten in het noorden voor een onafhankelijke staat en krijgen daarbij hulp van een groep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Intussen eist de economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten dat de militairen voor maandag de macht afstaan, anders volgen er sancties. Meer dan 70 ministers van Buitenlandse Zaken komen vandaag naar Istanbul voor de tweede grote conferentie over Syrië. De conferentie is bedoeld om de druk op het regime in Damascus te verhogen. Een aantal Arabische landen is voorstander van het bewapenen van de oppositie, maar de meeste landen die deelnemen aan de conferentie zijn tegen. Zij vrezen dat de wapens in verkeerde handen terechtkomen. Bij gevechten in het zuiden van Libië zijn de afgelopen dagen zo'n 150 mensen gedood. Dat heeft de Libische minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. De gevechten begonnen in de stad Sabah. Volgens de minister vielen er bijna 400 gewonden. Het ging om gevechten tussen twee rivaliserende stammen die een conflict zouden hebben over de smokkel van drugs en migranten. Het weer, eerst opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. Vanmiddag kan het in het noorden van het land gaan regenen. In het zuiden blijft het droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.